Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De gemeenteraad van Moerdijk heeft ingestemd met het verdwijnen van het dorp. Dat ligt in havengebied onder Rotterdam en moet mogelijk plaatsmaken voor industrie. Voor de stemming mochten inwoners gisteravond vertellen wat het met ze doet. Ik zou niet weten waar ik naartoe moet. Ik ken alleen Moedijk. Ja, waar, moet ik, waar moeten we anders naartoe? Dus ik denk dat, dat, vooral, eh, dat wij dat heel belangrijk vinden. En je kan dadelijk ook niet meer terug. Dan staan er ineens, in de, staat er ineens een industriegebied. Ik, vind, ik heb wel het een beetje het idee dat wij minder belangrijk zijn inderdaad. Want je kan niet zomaar een hele gemeenschap gewoon maar wegsturen. De gemeenteraad is dus toch akkoord en moet er nu uitkomen met de provincie en de landelijke overheid. Begin volgende maand wordt de knoop doorgehakt. Veel middelbare scholieren krijgen het niet voor elkaar om een begrijpelijke tekst te maken. In de tweede klas zit 1 op de 6 nog altijd onder het niveau dat ze moeten hebben aan het eind van de basisschool. Op het VMBO is de achterstand nog groter. De onderwijsinspectie maakt zich zorgen, staat in de Volkskrant. Amsterdam is de aantrekkelijkste stad van Nederland, staat in de Atlas voor Gemeenten. Dat is een groot onderzoek waarin wordt gekeken naar de 50 grootste woonplaatsen. Amsterdam scoort goed omdat er veel te doen is. Ook is de stad goed bereikbaar en er zijn twee universiteiten. Na de hoofdstad volgen Amstelveen, Utrecht en Leiden. grootste stijger op de lijst is Maastricht. En in Houten is gisteren het NK glazenwassen gehouden. Deelnemers moesten zo snel mogelijk drie ramen schoon en droog maken... zonder druipers en spetters achter te laten. De spanning zat er goed in, is te zien bij Hart van Nederland. Al die collega's die meekijken. Ja, het zijn er nogal wat inderdaad. Dit ziet er snel uit. Ja, goed verwachten je klanten nou niet ook dat je binnen, eh, nou wat was het, 10,1 seconde klaar bent? Nee, want de kwaliteit is dan iets minder, dus eh, we gaan voor de lange termijn. krijgt een mooi plekje dit ergens in je bedrijf? Of, eh? Deze gaat in de prijzenkast. Op je nachtkastje. Op mijn nachtkastje, ja. <laughs> ja. Je hoorde Sven, hij is de beste glazenwasser van Nederland. En won een gouden ramentrekker en 500 euro. Het weer nog, het is fris met vooral in het westen af en toe buien. Daar kan hagel of natte sneeuw bij zitten. Vanmiddag tussen de nattigheid door ook opklaringen met zon. Het wordt vandaag een graad of vijf. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANW. Het is een drukke ochtendspits. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat file bij knooppunt Zaandam. De vertraging is een kwartier. Verderop op de A8 naar Amsterdam bij Zaanstad-Zuid 8 kilometer met een half uur vertraging.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 President Trump heeft zijn handtekening onder het wetsvoorstel gezet. Met het vrijgeven kan duidelijk worden wie er betrokken waren bij het misbruik... door de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein burgemeester Van Lisse heeft gisteravond een AZC-protest laten beëindigen. De gemeenteraad vergaderde over 140 opvangplekken vanwege de spreidingswet. En in het oosten en het zuiden van het land is het plaatselijk glad. Daar geldt code geel nog even. In Zuid-Limburg sneeuwde het vannacht al en die sneeuw bleef voor het eerst dit najaar ook liggen. De verwachting is dat het in de loop van de ochtend weer verdwijnt.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 Man, I gotta hurry up and get there. Oh, I don't see no cows no, no way. Yeah, that one over there. Taxi, take me to the other side of town. Just as fast as you can. Taxi, before my lady put me down. hurry. Can't you see she's got me worried? I don't wanna lose her love. I don't wanna lose her. The cross town is too slow. Hitchhiking is a no-no. She's all I'm thinking of I've got some patching up to do.